Langzaam dag een paar. Langzaamaan verdwijnt de levensnacht, langzaam komt de oude dag. Zilveren draden tussen worden samen oud, maar toch wordt ons hart niet koud. Liefde geeft bij vreugd en pijn, zee van glans en zonneschijn. tranen tussen ons. Ja, mijn schat, wij worden oud. Lieveling, wij worden samen oud. Maar toch wordt ons hart niet koud. Liefde geeft mij vreugd en pijn. come and the us,